Die toestemming is nodig als het om publieke figuren gaat. De politici hebben mogelijk geprofiteerd van de omkopingsaffaire waarin onder meer steekpenningen zijn betaald aan medewerkers van Petrobras. Door het betalen van smeergeld zouden toeleveranciers opdrachten in de wacht hebben gesleept. Degene die maandagochtend in Breda een tas met een pasgeboren meisje op straat achterliet, is kort daarvoor door bewakingscamera's gefilmd. De beelden waren gisteravond te zien in opsporing verzocht. Op de opname is niet te zien of het een man of een vrouw is. Ook liet het programma de kleding en het dekentje zien waarin de baby gewikkeld was. Het meisje maakt het goed en is naar een pleeggezin gebracht. De pro-Russische opstandelingen krijgen in Oost-Oekraïne hulp van ongeveer 12.000 Russische militairen. Het heeft de bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Europa, generaal Hodges, gezegd. Volgens Hodges werken de Russen er onder meer als militair adviseur, maar maken ze ook deel uit van de gevechtstroepen in Oost-Oekraïne. Verder zijn er volgens de generaal nog 50.000 Russische militairen aan de Russische kant van de grens met de Oekraïne gelegerd. Die zouden moeten bijspringen als de separatisten door het regeringsleger in het defensief worden gedrongen. Het weer overwegend droog en het koelt vannacht af naar iets boven het vriespunt. Overdag geregeld zon, maar in de middag kan er weer een enkele bui vallen, mogelijk met onweer en hagel.